Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Veel organisaties hebben maatregelen genomen vanwege de storm van morgenmiddag. Zo zijn alle voetbalwedstrijden geschrapt en ook gaan de zaalhockeywedstrijden niet door. De hockeyband vindt het onverantwoord om mensen naar de sportcomplexen te laten reizen. KLM heeft tientallen Europese vluchten geannuleerd. Rijkswaterstaat waarschuwt dat mensen op de weg rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland. Die weercode geldt van 4 uur morgenmiddag tot zeker 10 uur s avonds. Ook in het buitenland worden voorzorgsmaatregelen genomen vanwege de storm. Zo is een hardloop-evenement in Londen geannuleerd... waaraan 25.000 mensen zouden meedoen. Parken in de stad blijven dicht en er rijden minder treinen in Groot-Brittannië. Ook in België en Ierland zijn evenementen geschrapt. Een militair die vandaag in Thailand 20 mensen doodschoot... verschuilt zich nog steeds in een winkelcentrum. Het complex is al uren omsingeld door de Thaise politie en het leger. Honderden bezoekers zijn gered. In een deel van Overijssel doet de straatverlichting het al uren niet vanwege een storing. De problemen begonnen rond 5 uur vanmiddag. Het is onder meer donker in delen van Zwolle, Kampen, Deventer en enkele plaatsen in Drenthe. PSV heeft voor het eerst dit kalenderjaar een wedstrijd gewonnen. Thuis versloegen de Eindhovenaren Willem II met 3-0. PSV staat nog wel steeds vijfde in de eredivisie, één plek onder Willem II. Verder speelde Heerenveen thuis met 1-1 gelijk tegen VVV Venlo... en won Groningen met 1-0 van Vitesse. Het weer op de meeste plaatsen opklaringen en een graad of 4. Morgen eerst vanuit het westen regen. De wind neemt ochtends sterk toe, aan zee tot een zuidwesten storm. In de middag en avond zijn overal windstoten van 90 en een enkele keer 130 km per uur. In de loop van de middag en avond trekken soms zware buien over het land.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 I love you so much. together. You know, it's something about house music anyway. Something about the song and the way it vibe, the way it ride through me. So much love in the house and that breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, spiritual connection, the soul thing, the body thing in this house, we all are equal.